Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer gaat vandaag aankondigen dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen, meldt de BBC. Het Britse dagblad The Times schreef eerder deze week al dat Starmer dat van plan was. Maar volgens de krant stelde hij het uit tot na het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het VK de afgelopen week. Trump is tegen het erkennen van de Palestijnse staat omdat hij vindt dat het een beloning voor Hamas zou zijn. Stalmer zei in juli al dat hij overwoog om de Palestijnse staat te erkennen. Drie mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een explosie in een straat in Vlissingen in Zeeland. Een jongen van 15 moest naar het ziekenhuis. De twee anderen zijn ter plekke behandeld. Ze hadden verwondingen door glasscherven, zegt de veiligheidsregio. De ontploffing was vannacht rond kwart over twee. Vier woningen raakten zwaar beschadigd. Er is nog niemand aangehouden vanwege de explosie in Vlissingen. Een speciaal team van de politie gaat de railschoppers in Den Haag opsporen. Tot nu toe zijn er zeker 30 mensen aangehouden. De verwachting is dat dat er nog meer worden. De rellen van gisteren ontstonden bij een vreedzaam anti-immigratieprotest op het Malieveld. Meer dan duizend demonstranten vielen daarna agenten aan op de naastgelegen A12. Ze werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Vervolgens ging een groep railschoppers de stad in. Daar werden vernielingen aangericht onder meer bij het partijkantoor van D66. De regering Trump verhoogt alleen de prijs van werkvisums voor kenniswerkers uit het buitenland die nog niet zo'n visum hebben. Dat meldt het Witte Huis. De kosten daarvan zijn vanaf vandaag 100.000 dollar. Tot nu toe kost het visum 1500 dollar. Het bedrag voor een visum van nieuwe kenniswerkers in de VS is eenmalig. Dan het weer, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden.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 De files zijn bijna opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt Badhoevedorp... nog wel drie rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A9, Diemen-Amstelveen bij Amstelveen... nog bijna 10 minuten op onthoudt. Ook 10 minuten verdraging op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid.